Lot Lewin met het NOS Journaal. Buitenlandse vrachtwagenchauffeur dit jaar verplicht om wekelijks twee dagen rust te nemen buiten de vrachtwagen. Bij controle onder meer dan 400 chauffeurs bleek dat een kwart ook de vrije tijd doorbracht in de cabine. Ze kregen een boete van 1500 euro. Het aantal ongelukken met vrachtwagens steeg vorig jaar flink, van 1000 naar 1500. Bij 40% van die ongevallen was een buitenlandse vrachtwagenchauffeur betrokken. De VS beschuldigt Noord-Korea van oliesmokkel en het overtreden van de VN-sancties. In een brief aan de VN-veiligheidsraad schrijft het land dat Noord-Korea meer krijgt aangeleverd dan de half miljoen vaten die zijn afgesproken. Volgens schattingen gaat het om drie keer zoveel olie. Intussen hebben Trump en Kim nog steeds contact. Trump twitterde vandaag nog dat er een enorme vooruitgang wordt geboekt in het verbeteren van de relatie tussen de twee landen. In Rotterdam is de eigenaar van een winkel gewond geraakt tijdens een overval. Een man kwam de zaak binnen en eiste geld. De eigenaar werkte de overvaller naar buiten, maar werd daarbij meerdere keren gestoken. Hij is wel buiten levensgevaar. De politie heeft een verdachte opgepakt. De schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen avond is mogelijk een poging tot liquidatie, meldt het parool. Een man met een helm op stapte uit een auto en begon volgens ooggetuigen bij een koffiezaak in de pijp te schieten. Drie mensen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Het lichaam dat is gevonden in de IJssel bij Kampen is van een asielzoeker van 19 die afgelopen middag vermist raakte. De man was met vrienden aan het zwemmen in de IJssel toen hij ineens onder water schoot en niet meer boven kwam. De politie zette duikers in om te vinden. De IJssel bij Kampen werd afgesloten voor schepen. Het weer, het is droog, vannacht lokaal kans op een mistbank. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag zon en wolken en maxima van 27 graden.